Die hebben zich verschanst, bijvoorbeeld hoog in de boom, gezekerd met touwen. Correspondent Charlotte Waaiers vertelt hoe de politie hen eruit haalt. Dus dan gaan ze schudden aan één touw, zodat ze die dan loslaten. Dat wordt dan weggeknipt en vervolgens komt er een hoogwerker. En daar wordt iemand dan ingetrokken <laughs> en daar vast aangezekerd. En dan wordt het andere touw ook doorgeknipt. Dus ja, langzaam maar zeker worden mensen weggehaald. Dat duurt wat langer. Maar ik denk niet dat het een kwestie is van weken, eerder vandaag. En ik kan me voorstellen dat het dit weekend al voorbij is. De helft van de energieleveranciers in Nederland is maar moeilijk te bereiken voor klanten, zegt de Consumentenbond na een rondje bellen. Vier van de 32 bedrijven hebben niet eens een telefoonnummer ook een mailtje sturen kan bij 14 bedrijven niet. En daar blijft het niet bij. Ja, je ziet gewoon dat eh, energieleveranciers liever niet willen dat je belt. Want ja, die wachttijden. Ehm, dus ze proberen het allemaal via chatbots en WhatsApp. Maar dat is een grote frustratie voor consumenten. Want die zeggen, ja, die chatbot die begrijpt helemaal mijn vraag niet. En die WhatsApp, ja, ik stuur een WhatsApp, maar ik, ik hoor nooit meer wat terug. Het is opvallend. Sinds vorig jaar is het voor, veel bedrijven, is het voor de bedrijven verplicht om bereikbaar te zijn per mail en telefoon telefoon. De gevangenis in Alva aan de Rijn wil er alles aan doen om een prison break scenario te voorkomen. De gevangenis komt met extra veiligheidsmaatregelen, zoals beter beveiligde ramen, nadat iemand eind vorig jaar probeerde te ontsnappen. Hij heeft eh, eh, vermoedelijk eh, de tralies doorgezaagd. Hè. Met lakens heeft hij geprobeerd over het hek te gooien. En is al een beetje upsilend zo naar beneden toe gekomen. Hij heeft het uiteindelijk niet, niet gehouden, is gevallen. En personeel was op dat moment al gesignaleerd. die heeft hem opgepakt. En de politie was er ook ter plaatse. En heeft hem uiteindelijk hebben ook de handlanger ook aangehouden. De gevangene had een zaagje om de tralies weg te halen. Een medewerker zou dat ding en een schroefboor in ruil voor geld hebben geregeld. Maar dat klopt volgens de gevangenisdirecteur niet. Hij zegt dat de gevangene de zaag heeft gestolen van een metaalbedrijf in de gevangenis. Het weer, nou het is eh, weer de hele dag herfst met buien. Vooral in het zuidwesten ook harde wind en een gaat of 11. Morgen verandert er weinig, dan wel af en toe zon. En met 9 graden is het ietsje koeler dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in onze regio. Die staat op de A4 Den Haag richting Amsterdam.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 Al wordt het een fotofinish moment En als dit overwaait. Oh, dan strijk ik alles weer in. Vijf voor twaalf, het kan de beste overkomen. Yeah, yeah, yeah. Vijf voor twaalf. Yeah, yeah, yeah. Na, na, na. Precies om vijf voor twaalf.